Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Spijkenisse is een flinke explosie geweest bij een woning in een appartementencomplex. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. één door glasscherven en twee door het inademen van rook. Bewoners van de appartementen naast de getroffen woning moesten hun huis uit... omdat de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de huizen nog veilig zijn. Het gaat volgens de politie om ongeveer 14 bewoners. Zij zijn in de buurt opgevangen. Justitie in Californië gaat Hunter Biden vervolgen, de zoon van de Amerikaanse president. Hij zou in vier jaar tijd zo'n 1,4 miljoen dollar aan belastingen hebben ontdoken. Volgens justitie gaf Biden het geld liever uit aan een extravagante levensstijl... in plaats van dat hij netjes zijn belastingen betaalde. Hij zou negen overtredingen hebben begaan... waarvoor hij in totaal 17 jaar cel kan krijgen. Hunter Biden wordt ook in een andere Amerikaanse staat vervolgd. In Delaware staat hij terecht omdat hij een vuurwapen wapen zou hebben gehad... terwijl hij dat als drugsgebruiker niet mocht hebben. Matthijs van Nieuwkerk stapt over naar RTL, meldt het AD op basis van anonieme bronnen. Eerder op de avond meldde ook Wilfred Gené in zijn tv-programma Vandaag Inside dat Van Nieuwkerk naar RTL gaat. Het AD schrijft dat het contract van Van Nieuwkerk ingaat op 1 januari. De 63-jarige presentator zou vanaf april onder meer een zondagavondshow gaan maken... waarin hij terugkijkt op de afgelopen week. Van Nieuwkerk stopte ruim een jaar geleden bij de publieke omroep... nadat hij in opspraak was geraakt vanwege jarenlange grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Het treinverkeer in Duitsland ligt vandaag voor een groot deel plat vanwege een landelijke staking van machinisten. Zij eisen een kortere werkweek en een beter loon.